Vijf uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De automobilist die gisteravond doorreed na een dodelijk ongeluk in Eindhoven... heeft zich gemeld op het politiebureau. De verdachte wordt door de politie verhoord. Gisteravond rond 10 uur werd in Eindhoven een man aangereden die naast de weg liep. De automobilist reed daarna door. Agenten die ter plekke waren denken dat het dodelijke slachtoffer... een Roemeense vrachtwagenchauffeur is... die zijn vrachtwagen op een pechvak naast de weg had geparkeerd. De 13 verdachte pakketjes die de afgelopen dagen werden onderschept in de Verenigde Staten bevatten allemaal explosief materiaal, zegt de FBI. Ze waren geadresseerd aan prominente democraten. Gistermiddag werd een 56-jarige man opgepakt nadat zijn vingerafdruk op een pakje was gevonden. Hij heeft een crimineel verleden en is aanhanger van president Trump. Over zijn motief is niks bekend. Een meerderheid van de Ieren wil dat het verbod op godslastering uit de grondwet wordt geschrapt. Uit een exitpoll van een referendum daarover blijkt dat 71% van de Ieren... voor de verwijdering van het grondwetsartikel heeft gestemd. In de Ierse grondwet staat dat mensen die godlastelijke taal uitspreken... of publiceren kunnen worden vervolgd. Zelfs de Anglikaanse en katholieke kerk noemden het grondwetsartikel sterk gedateerd. Ieren mochten gisteren ook een nieuwe president kiezen. De huidige president Higgins kreeg de meeste stemmen. In Marokko gaat de wintertijd dit jaar niet in. De Marokkaanse regering heeft op de Valree besloten... om vanaf nu het hele jaar de zomertijd aan te houden. Volgens de Marokkaanse regering blijkt uit onderzoek... dat mensen vervelende gevolgen ondervinden van het verzetten van de klok. Daarnaast zegt Marokko dat mensen in de zomertijd... minder elektriciteit verbruiken omdat het een uur langer licht blijft. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land...